Het gaat om kinderen van wie al is vastgesteld bij welke adoptieouders ze komen... en waarover de rechter in Haiti een positieve uitspraak heeft gedaan... maar die nog niet alle uitreispapieren hebben. Een vliegtuig met Nederlandse hulpverleners en speurhonden is vanuit Curaçao in Haiti aangekomen. Het team wilde al eerder weg, maar kon toen vanwege de drukte niet landen. Het kabinet trekt een miljoen euro extra uit voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving. Eerder was al 2 miljoen toegezegd. Volgens minister Verhagen waren op het moment van de aardbeving waarschijnlijk 65 Nederlanders in Haiti. Met 18 van hen heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact. De IJslandse regering wil opnieuw met Nederland en Groot-Brittannië onderhandelen over het terugbetalen van de icesave tegoeden Minister Bos heeft gedupeerde spaarders 1,3 miljard euro betaald en wil dat geld terug van Reykjavik. Premier Dottir hoopt met nieuwe en gunstigere voorwaarden de oppositie in IJsland te overtuigen en een referendum te voorkomen. Om het grote aantal overvallen in te dammen worden geldlopers de komende weken extra beveiligd. Gebeurt eerst in Amsterdam en later in de rest van het land. Volgens de twee grootste geldtransporteurs neemt het aantal overvallen toe en worden die steeds gewelddadiger. Vorig jaar werden 43 geldlopers overvallen, 18 van die overvallen waren in Amsterdam. Volgens de geldtransporteurs worden de overvallen nauwelijks opgelost. Belangenorganisaties vinden dat gemeenten meer moeten doen aan maatschappelijke zorg. Volgens de organisatie zitten tienduizenden hulpbehoevenden in de problemen, vooral door de bezuinigingen op de AWBZ. Ze vereenzamen of kloppen noodgedwongen aan bij familieleden. De belangenorganisaties willen nu dat staatssecretaris Bussemaker de gemeente dwingt om de maatschappelijke zorg beter uit te voeren.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 Catch a thief, a honey. van de waar. er ook dat alles zo groot kan zijn. Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan ondiep lijkt bij het gat dat het